Goedemorgen, ik ben Joke Teertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. De politie wil veel diverser worden. En daarom trappen ze deze week een campagne af om nieuwe agenten aan te nemen. Vooral jongeren met een migratieachtergrond zijn hard nodig. In een tijd waarin we zien dat de eh, verschillen alleen maar uitvergroot worden in de samenleving... is het voor ons des te belangrijker om al die verschillen te kunnen begrijpen. En dat betekent dat we die diversiteit aan de binnenkant heel hard nodig hebben... om goed aan te kunnen sluiten bij die veranderende vraag vanuit de samenleving. En om jonge mensen over de streep te trekken komen ze met dit reclamespotje. We zien wat er beter. Leren elke dag nog bij. En misschien komt de verandering juist van degene die ooit zei... ik ga nooit bij de politie. komende jaren zoeken ze zo'n 2000 nieuwe agenten per jaar. In Mariupol zitten meer dan 100.000 Oekraïners nog steeds te wachten tot ze worden geëvacueerd. Volgens de burgemeester lukt het ze niet om weg te komen. Intussen wordt in de havenstad nog hevig gevochten. Vooral rond een grote staalfabriek. Daar zitten de meeste Oekraïnse troepen die nog over zijn. Volgens het Russische leger hebben meer dan duizend Oekraïnse soldaten zich in Mariupol overgegeven. In de Filipijnen zijn tot nu toe bijna 60 mensen omgekomen na een tropische storm. Veel heel veel regen en dat leidde tot aardverschuivingen en overstromingen. Reddingswerkers brengen mensen die het hebben overleefd naar een veilige plek. In Arnhem wordt een gigantisch kantoorpand van negen verdiepingen gesloopt... maar dan wel op een duurzame manier. Het is een betonnen kolos uit de jaren 80. Maar de sloopkogel hebben ze thuis gelaten, vertelt de sloper. Dus al het beton wordt, eh, wordt uit elkaar gezaagd, tillen we eruit en gaan we één op één weer hergebruiken. Dus we gaan het niet uh, verkruimelen of op andere manier toepassen. Het gaat in zijn geheel weer in een nieuw gebouw. Daarmee wordt zo'n 3400 ton CO2 bespaard, zegt de sloper. Dat staat gelijk aan 68.000 keer van Amsterdam naar Parijs rijden met een zuinige auto. Het weer droog, het grootste deel van de dag bewolkt...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 Op de A9 alkmaar Alkmaar-Amstelveen heb je nu de meeste vertraging. Namelijk een kwartier tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. Het rijdt langzaam over 5 kilometer. A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweert 8 kilometer en 10 minuten vertraging. En de N201 vanuit Hilversum naar Uithoorn tussen Vreeland en Loenersloot 2 kilometer.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 Nothing going on the You got Ja, en wat gebeurt er dan? Is het stil. En dat heeft te maken met een eh, systeem wat eh, weer helemaal voor de zoveelste keer vastloopt. Ik eh, vind het mooi. Ik ga wel even wat anders doen. Hier is The Eurythmics en Sweet Dreams. streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Wrong! It's like see I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, cause I love.